Gert met het NOS-journaal. In Nigeria zijn zeker 48 doden gevallen bij een botsing... tussen een met brandstof gevulde tankwagen en een vrachtauto. De vrachtauto vervoerde vee en een onbekend aantal reizigers. Na de botsing explodeerde de tankwagen... waarbij mogelijk nog een aantal andere auto's in brand is gevlogen. Het ongeluk gebeurde in het noorden van Nigeria. Roemenië zegt dat er afgelopen nacht één of meer drones... vanuit Rusland door het Roemeense luchtruim zijn gevlogen. De drones waren gericht op Oekraïne. Met F-16 gevechtsvliegtuigen heeft Roemenië de situatie in de gaten gehouden. Bewoners van het grensgebied kregen een waarschuwingsbericht op hun telefoon. Mogelijk is een drone terechtgekomen in onbewoond gebied aan de grens met Oekraïne. NAVO-lid Roemenië heeft Rusland opgeroepen te stoppen met herhaaldelijke schendingen van het luchtruim. Gisteren kwam ook een Russische drone in Letland terecht. Ook daar loopt een onderzoek naar. De Britse basgitarist Herbie Flowers is overleden. Flowers werkte met artiesten als David Bowie, Paul McCartney en Elton John. Aan Flowers wordt de beroemde baslijn toegeschreven in Walk on the Wild Side... een wereldhit van Lou Reed begin jaren 70. Hubby Flowers was 86 jaar. Primoz Roglic heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Het is de vierde keer dat de renner de Vuelta wint. En daarmee even na het van de Spanjaard Roberto Herras. Roglic was met pijn in zijn rug aan de Vuelta gestart... na een zware val in de Tour de France. De 34-jarige Sloveen werd vandaag tweede in de afsluitende tijdrit... en bleef in het algemeen klassement Australië Ben O'Connor ruim voor. Het weer in het zuidwesten vanavond buien. In de rest van het land blijft het droog.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 tussen Schiphol en Knoopend Nieuwe Meer nog 10 minuten op onthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10 en knooppunt Raasdorp een kwartier extra reistijd. En op de A10 zelf tussen Amsterdam-Sloterdijk en knooppunt Amstel 20 minuten vertraging richting Utrecht.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 I don't approve of those male friends. No. I told you back then when we first got together, I don't trust those men. And you did it again. I lost my temper, blinked out and wrecked the house, boo. That's all I remember.